Eerst een Klomp met het NOS-journaal. De kans om een hartstilstand te overleven is de afgelopen 20 jaar meer dan verdubbeld. Halverwege de jaren 90 was de kans op overleving nog 9 Nu is dat 23 blijkt uit een rapport van de Hartstichting. De stijging komt vooral doordat er meer AED's zijn bijgekomen. Dat zijn mobiele defibrillatoren. Ook zijn er steeds meer burgerhulpverleners... en beginnen omstanders sneller met reanimeren... Toch moeten er volgens de Hartstichting en het Rode Kruis nog meer AED's bijkomen in de openbare ruimte, omdat veel apparaten nu niet 24 uur per dag beschikbaar zijn. De slag om de Iraakse stad Mosul is begonnen. Dat heeft de Iraakse premier Abadi gezegd in een tv-toespraak. Er wordt al maanden gesproken over de aanval op Mosul. Het is de laatste grote stad in Irak die in handen is van de islamitische staat. De afgelopen dagen hebben steeds meer Iraakse troepen zich verzameld rond de stad. De VN heeft gewaarschuwd dat de aanval op Mosul kan leiden tot een miljoen vluchtelingen. Het aantal misdrijven in Nederland blijft dalen. In acht jaar tijd is het aantal geregistreerde misdrijven met ruim een kwart afgenomen... tot minder dan een miljoen vorig jaar, dat meldt het CBS. De daling is terug te zien bij alle vormen van criminaliteit... maar is het grootst bij vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde. Behalve het aantal misdrijven is ook het aantal verdachten gedaald. In Rotterdam is een man van 22 gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Volgens ooggetuigen is er zeker zes keer geschoten. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. Een andere Rotterdammer van 22 is opgepakt als verdachte. De politie kwam hem op het spoor dankzij informatie van buurtbewoners en getuigen. Het weer trekken wat buien over het land, bij minima rond de 11 graden. Vanochtend klaart het vanuit het westen op, maar er ontstaan ook weer wat nieuwe buien.